gang af tot de Acropolis, het beroemdste monument van het land. De politie greep in na een gerechtelijke uitspraak om de blokkade op te heffen. Het weer vanuit het noorden toenemende bewolking en vooral in de kustgebieden af en toe wat regen.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 De ministers binden zich in het overleg officieel aan het regeerakkoord... en maken afspraken over de verdeling van taken. Voor het beraad zijn de nieuwe ministers schuld... dat het onder meer gaat over de gaten in het regeerakkoord... en wat je nog met elkaar zou willen afspreken. En dan ligt het ook voor vier jaar vast, zei ze. Volgens minister Verhagen zijn in de formatie al goede afspraken gemaakt. Maar ministeries geven nieuwe bewindslieden vaak allerlei opdrachten mee, voegde hij eraan toe. Aan het begin van de middag worden de ministers beëdigd en verschijnt de nieuwe regering op het bordes van Huis ten Bos. Daarna is de overdracht van de portefeuilles per departement. In Amsterdam zijn twee mannen aangehouden die een jong familielid hebben uitgebuit. Het slachtoffer deed vorig jaar aangifte. Hij zei dat hij in 1999, toen hij 14 was, vanuit Marokko naar Nederland kwam en werd ondergebracht bij familie. Vervolgens moest hij op een markt zwaar werk doen en mocht hij niet naar school. Hij kreeg alleen onderdak en eten. Pas vorig jaar lukte het hem te ontsnappen en naar de politie te gaan. De twee mannen die zijn opgepakt worden verdacht van mensenhandel, sociaal-economische uitbuiting en mensensmokkel. De Griekse politie heeft in Athene traangas ingezet tegen personeelsleden die de toegang tot de Acropolis blokkeren. De werknemers zeggen dat ze nog twee jaar salaris te goed hebben. Zo'n 100 ambtenaren van het ministerie van Cultuur sloten gisterochtend in Athene de toegang af tot de Acropolis, het beroemdste monument van het land. De politie maakte de toegang vrij na een gerechtelijke uitspraak. Om te bezuinigen heeft de